met het NOS Journaal. De hoofdredactie van NOS Sport vertrekt toch per direct. Aanleiding zijn meldingen en berichten over een onveilig werkklimaat... en grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Donderdag werd bekend dat bijna 100 mensen zich hadden gemeld bij vertrouwenspersonen. In een artikel in de Volkskrant werd meer bekend over de misstanden. Donderdag zei de hoofdredactie op termijn op te stappen, maar dat leverde veel kritiek op. Een biotechbedrijf in Leiden komt mogelijk in grote problemen... door het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Het bedrijf Farming had 45 miljoen dollar bij de bank staan. En het is maar de vraag of dat geld terugkomt. Het gaat om een kwart van het totale vermogen van Farming. Door financiële problemen bij Silicon Valley Bank... haalden investeerders en grote klanten afgelopen week massaal hun geld weg. Commissarissen van de Koning zeggen dat het kabinet meer haast moet maken met de spreidingswet. blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur, waar acht van de twaalf provinciebestuurders op reageerden. De spreidingswet kan gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen en provincies krijgen daarbij een coördinerende rol. Commissarissen van de Koning vinden ook dat het kabinet niet opschiet met de stikstofaanpak. Op de Middellandse Zee worden 30 migranten vermist... nadat de boot waarop ze zaten was gekapseist. Dat gebeurde in slecht weer. 17 mensen zijn gered, meldt de Italiaanse kustwacht. De groep was vertrokken vanuit Libië en wilde mogelijk naar Italië varen. Hulpdiensten zijn op zoek naar de mensen die nog worden vermist. In de Eredivisie heeft koploper Feyenoord thuis met 2-1 gewonnen van Volendam. De Rotterdammers kwamen 1-0 achter, maar scoorden twee keer in de eerste helft. Feyenoord staat dus nu weer drie punten voor op Ajax, dat met 4-2 won bij Heerenveen. PSV won thuis met 5-2 van Cambuur en NEC speelde vanmiddag met 2-2 gelijk tegen FC Utrecht. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen regen.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 u voor het gekloot en ik dank u voor het eten. Dank u voor de pijn, ook al is het niet te Is dat glas te klein? Dank u voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Ik kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik God dan zat ik aan die tafel en dan deden we dit samen. Waarom doen we dit niet samen, niet samen? left my home still as a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears For my father to come find me like he said and in that time I was alone So many years without my made brothers of a different kind instead And at the time I didn't know just how hard the wind could blow towards